4 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Finland is de Sociaal-Democratische Partij net de grootste geworden. De SDP behaalde 17,7 procent van de stemmen. En dat is maar net iets meer dan de rechtse Finse partij, voorheen de ware Finnen. Zij kregen 17,5 procent. De sociaal-democratische leider Riene gaat nu proberen een coalitie te vormen. Het is voor het eerst sinds 1999 dat de Sociaaldemocraten de grootste zijn in Finland. In Waver in België is dit weekend een man opgepakt... omdat hij een terroristische aanslag zou willen plegen. Dat hebben Belgische kranten gehoord van het federaal parket. Wat hij precies van plan was en waar hij een aanslag zou willen plegen is onbekend. Volgens Belgische media zou de man zich hebben bekeerd tot de islam... na de dood van zijn moeder... De politie heeft een laptop en meerdere telefoons van de man in beslag genomen. In Rusland is Mirjana Markovic, de vrouw van de voormalige Servische president Milosevic, overleden. Ze had een grote invloed op de politieke beslissingen van haar man, die in 2006 overleed. Zo was ze onder meer zijn politieke adviseur tijdens de oorlogen in Kroatië, Bosnië en Kosovo. Markovic woonde tot haar dood in Rusland... omdat ze in Servië werd beschuldigd van machtsmisbruik en fraude. Mirjana Markovic was 76 jaar. De nationale bijentelling wordt tot vrijdag verlengd. Dit weekend werden ruim 19.000 bijen geteld, een stuk minder dan vorig jaar... toen er 36.000 bijen werden geteld. Volgens de organisatie komt dat door het koude weer... waardoor veel bijen zich niet lieten zien. De helft van de ruim 300 bijensoorten die in Nederland voorkomen wordt bedreigd.